1 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Koolmees hoopt op een structurele regeling... waardoor mensen met een zwaar beroep na 45 jaar met pensioen kunnen. Dat zei in debat met de Tweede Kamer. In het huidige conceptakkoord is voor de zware beroepen afgesproken... dat werkgevers en werknemers daarover de komende vijf jaar... samen afspraken kunnen maken. Wat Koolmees betreft worden werkgevers in staat gesteld... drie jaar voor de pensioendatum de AOW van een werknemer te betalen. Ook wie die het fiscaal mogelijk maken om om te sparen voor verlof... waardoor mensen eerder met pensioen kunnen. De GGD in Utrecht heeft 60 slachtoffers en omstanders van de tramaanslag in maart benaderd voor een onderzoek. De gemeente wil weten hoe de hulpverlening is verlopen en hoe het met iedereen gaat. Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven en raakten verschillende mensen gewond. Het onderzoek gaat ongeveer een jaar duren. Het internationale onderzoek naar de, naar de MH17-ramp reikt tot in het hart van het Kremlin. Een topadviseur van de Russische president Poetin hielp bij de levering van de raket... waarmee het toestel uit de lucht werd geschoten, zegt het JIT. Adviseur Surkov werkt vanuit Moskou en had volgens het JIT direct contact met de separatisten in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn bij het beschikbaar stellen van de boekraket en ander materieel. Surkov werkt al zo'n 20 jaar in het Kremlin en was een aantal jaar vicepremier. In Groot-Brittannië is weer een kandidaat afgevallen in de race om het leiderschap van de conservatieve partij. Rory Stewart, minister voor internationale ontwikkeling, kreeg bij de derde stemming over het partijleiderschap van vijf kandidaten de minste stemmen. De andere vier zijn nog in de race, van wie Boris Johnson veruit de meeste stemmen kreeg. Na de vierde stemming morgen blijven er nog twee kandidaten over. En de leden bepalen dan wie van deze twee mee uiteindelijk opvolgt als partijleider. De uitslag wordt eind volgende maand verwacht.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 disappear inside Should I try to run away If I could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 justify my love, to justify.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 about my good night girl Caught up in your wishing well Your hopes inside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 Does anyone remember how we did it back? my brain And baby, you know it's obvious I'm a sucker for you go anywhere blind I'm a sucker for you Yeah Any road you take, you know that you'll find me I'm a sucker for all the subliminal things No one knows about you About you, about you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 雪。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

But it's so damn hard to restart. Goodbye, love. I try to stitch it up a billion times. It's so heavy, and I hope so you, you, I. Goodbye, love. brain from high